Apple wilde, eh, zo zegt Bloomberg, eh, de laatste drie maanden van het jaar 90 miljoen iPhones produceren. Een hele hoop. En eh, dat moeten ze nu bijstellen met 10 miljoen minder. Ja, alsnog heel veel telefoons die ze kunnen verkopen, maar ja, alsnog ook weer een slag minder. Dus dat zullen ook wel op de omzet worden gedrukt. En als je nu een duurder model iPhone 13 bestelt, dan wordt die waarschijnlijk pas over over meer dan een maand geleverd. Er is deze zomer iemand opgepakt omdat hij plannen zou hebben premier Rutte te vermoorden, meldt de Volkskrant. De man van 22 uit Amsterdam werd opgepakt nadat hij over zijn plannen praatte in een openbare Telegram-groep. Ook zocht hij volgens de krant naar wapens en schutters. Driekwart van de huisartsen heeft het veel te druk. Ze draaien extra diensten, nemen zelf de telefoon op of kunnen niet op vakantie. Dat het zo druk is, komt onder meer doordat mensen tijdens corona niet met hun kwaaltje naar de dokter gingen. Meerdere politieke partijen willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar misbruik in de danssport. Net als bij topturnen zouden vrouwen daar worden vernederd, mishandeld en misbruikt. Maar komen er maar weinig verhalen over naar buiten. Vandaag praat de Tweede Kamer erover. En gebarentolk Irma Sluis wordt tv-presentatrice. Op NPO ZEP gaat ze testen hoe goed BN'ers zijn in gebarentaal. Igmar Felicia is mede-presentator. In duo's van zes bekende deelnemers en zes dove en slechthorende kinderen wordt er gestreden om de Hands Up trofee. Wie kan zich het beste verstaanbaar maken in de Nederlandse gebarentaal? Hands Up gaat het programma heet. Het moet zorgen dat dove, slechthorende en horende mensen elkaar beter begrijpen. En over een maand is het voor het eerst te zien.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 We delen onze ervaringen en vinden steun en inspiratie bij elkaar. Eens in de acht weken, op woensdagavond, meer informatie en aanmelden bij Esther Madeira. En het is een telefoonnummer 06 199 49748. Ik herhaal 06 49 748. En het begint woensdag 13 oktober van half 10 tot 9. Locatie pluspunt Zandvoort Noord. En ja, ik ga weer door met een, eh, met een plaatje die ik gezien heb bij de beste zangers van Nederland. En het gaat over dementie. En het is Bella Perez met Wat als, een prachtig liedje. Wat als ik vergeet hoeveel jij voor mij betekent als ik niet meer weet wat ik zeggen moet. Als mijn nieuwe dag al ligt in het verleden wat ik voel niet meer klopt met wat ik doe. Dan wil ik niet dat ik je nooit heb laten weten hoeveel ik vergeef. Ik wil niet dat jij dat ooit vergeet. Maar wat als ik instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Jane Baptiste Frederik Isador, oftewel Toets Baron Tielemans. Hij is geboren in april, in april 1922 en overleden in augustus 2016. Was een Belgische jazzmuzikant en componist die behalve als gitarist en mondharmonica-speler ook bekendheid verwierf als virtuoos fluiter. Zijn bijnaam, Toets, is afgeleid van de muzikanten Toets Mondela en Toets Karamata... Tielemans werd geboren in de Brusselse volkswijk Marlotte. Hij speelde al vanaf zijn derde jaar accordeon. Op zijn zeventiende ontdekte hij de mondharmonica en hij speelde daarnaast gitaar. Tielemans raakte tijdens de Duitse bezetting in de band van jazz. Zijn bekendste expo-compositie is de Jazz Walls Blues Set uit 1962. De titel is een woordspeling van de muziekstijlen blues en musette. In het nummer speelt hij unisono gitaar en fluit mee met de melodieën. Het werk is talloze malen door andere muzikanten vertolkt. Tielemans noemde het nummer vanwege de royalties die hem daarmee toevielen, ook wel schetsend, Social Security Number, zijn pensioenfonds. Hier is Toet Tielemans met Bluzet. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. was Leeuwzeeën met Orchard Road. Eén keer per maand gezellig samen op stap. We starten in Pluspunt en rijden een leuke route met altijd een smakelijke pitstop ergens onderweg. De Scootmobiel Club. Een vrijwilliger gaat mee op de fiets. Bij slecht weer verzinnen we wel een alternatief. De kosten zijn 3,50 per keer. Opgeven kan via de balie van Pluspunt. En het is 023 5740 330. Ik herhaal 330. En het begint donderdag 21 oktober om half 2. De locatie is Pluspunt Zandvoort Noord. Dit was Michael Jackson met Don't Stop. Introductiecursus biljarten in de blauwe tram. Biljarten is leuk en uitdagend. In deze introductiecursus leert u van een fanatieke biljarter in vijf lessen de basisprincipes. U krijgt les in een kleine groep, zodat iedereen goed aan bod komt. De kosten zijn 15 euro voor vijf lessen, inclusief koffie of thee. Aanmelden kan via 023 3040700. Ik herhaal 3040700. Of l.oudendijk at plus.zandvoort.nl. En de startdatum is donderdag 14 oktober van half 11 tot 12. De locatie wijksteunpunt De Blauwe Tram. En we gaan door met Alides Hidding, The Way You Take Time. Ook een prachtlied uit de Beste Zangers 2021. Growing older, I wish that would take a little longer. I wanna show you how thankful I am getting to know you, the things you do for me. in the way you take time Come rain or come shine The light of the day in the dark of the night You don't have to tell me, you don't have to call You know that my door's always open for you Don't you worry, life's just a shot, so don't you hurry, babe making you smile through every hiccup and every tear that you cry. It's in the way you take time, come rain or come shine. The light of the day breaking the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call. You know that my door's always tell me you don't have to call. You know that my life's always open. It's in the way you take time, come rain or come shine. The light of the day breaking the dark of the night. You don't have to tell me you don't have to tell me. You don't have to call. You know that my door's always open. Just for you. De wereld van Wanhaar. CFM. Waarom vinden we losse haren vies? Omdat ze een gevoel van walging bij ons oproepen klinisch psycholoog Germaine Borg van de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht walging. Dat voelen we bij alles wat ons aan ziekte of dood doet denken. Niet bij een gezonde haardos of iemands hoofd, maar wel bij los haar. Omdat dat misschien door een ziekte is uitgevallen. We zijn daar afkerig van. Net als van bijvoorbeeld huiduitslag, zegt Borg. Die walging komt voor uit onbewuste angst voor besmetting. Als we met vieze zaken in aanraking komen, zijn we bang om ziek te worden en om dood te gaan. De afkeer van lichamelijke viezigheid is door de evolutie bij ons ingebakken. Als oermensen leerden we al, blijf weg van ziektebrongen. Vandaar dat we haren, uitslag en andere ongezonde zaken nog steeds vies vinden. Big lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. Feel like the least of all your problems. You can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got everything and figured out like you say Don't waste a minute, don't wait a minute It's only a matter of time For you to tell me now i I've been up for I've been up for stuck in my feelings involved. Stop returning my calls, the flaws turning to walls and barricades. And I'm too far gone in all the wrong ways. And now every long day is a bad one. I can't make you call or make you stay or take you off the pedestal. So I get lost in modern music, watching movies, talking to the walls in my room, walking through the halls in my head, just trying to make sure it all makes sense. I ain't made of money. CIA for three nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want, and you can call me names if you call me up. Three nights at Dit waren achtereenvolgens Britney Spears met Baby One More Time... en Dominic Fake met Three Nights.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 crying out loud. Burn the bridges in our town till the point where we dry out. As it Doton met Home. Halverwege de 19e eeuw verscheen in Engeland een jonge kunstenaarsgroep... die zich ging verzetten tegen de heersende smaak van de rijke middenklasse. Zij waren idealistisch en romantisch ingesteld... met uitgesproken meningen over wat schoonheid inhield. Tijdens deze driedelige cursus komen verschillende aspecten aan het bod. Kunstgeschiedenis, een nieuwe serie. Zondag 17 oktober van 2 tot 4. De locatie is wijksteunpunt De Blauwe Tram. En ik ga door met Anneke van Giersbergen, White Roses. Ook van de beste zangers van 2021. Yesterday, yesterday, yesterday. Atomic Kitten is een popgroep uit Liverpool van de Verenigd Koninkrijk. Bestaande uit Natasha Hamilton, Liz McLaren en Jerry Forst. Ze bestonden tussen 1998 en 2008 en begonnen in 2012 met een comeback. De band werd in 1998 door Andy McCluskey van Orchestral Maneuvers in the Dark opgericht. De band werd eerst Honeyhead genoemd, maar werd gewijzigd in Atomic Kitten.